Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De telefoons van de coronavaccin-afsprakenlijn staan roodgloeiend. Zorgpersoneel kan dat nummer sinds 8 uur vanochtend bellen om een afspraak te maken. En een paar duizend mensen hebben dat al gedaan. De Britten zijn al een stapje verder. Die zijn vandaag met een tweede vaccin gaan prikken. Dat van de Universiteit van Oxford en fabrikant AstraZeneca. Brian van 82 was de eerste. To be honest, I didn't feel a thing. De, EU e heeft het middel nog niet goedgekeurd. Dus als we komende vrijdag in ons land beginnen met prikken... dan zal dat alleen met het vaccin van Pfizer zijn. Duitsland gaat langer in lockdown. De huidige coronamaatregelen zouden eigenlijk tot 10 januari duren... Maar scholen, horeca en niet-essentiële winkels in Duitsland moeten nu tot 31 januari dicht blijven. Julian Assange krijgt rond deze tijd te horen of hij mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Assange is de oprichter van Wikileaks, een organisatie die geheime overheidsinformatie openbaar maakt. Hij zit nu in een Engelse gevangenis. Hij kan in Amerika 175 jaar cel krijgen voor spionage. En het is de eerste werkdag na de Brexit-deal. Voor truckers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk betekent dat extra veel romslomp. Ze moeten van tevoren hun papieren tiptop in orde maken. En heb je dat nog niet gefixt, dan is er bij de haven van Hoek van Holland de plek waar je dat alsnog kunt regelen, ziet deze verslaggever. Op de parkeerplaats zie ik twee vrachtwagens staan. Die zijn dus nu gekomen. Er gebeurt verder weinig. Ik kan wel een gebouwtje zien van de beveiliging. En volgens mij zijn er ook nog eh, douches ingericht waar eh, de chauffeurs zich eh, eventueel kunnen opfrissen ze moeten hun tijd hier benutten om eh, ja, dat eh, te regelen wat ze hadden moeten doen eh, toen ze bij de douane stonden. Namelijk het invullen van alle papieren voor ze de oversteek mogen maken. Voor sommige bedrijven kan dat invullen, invullen uren duren. De grote vraag vandaag is hoe druk het gaat worden en hoeveel vertraging dat allemaal oplevert. Het weer. Het is grijs, koud en er valt regen. In Zuid-Limburg kan ook wat natte sneeuw vallen. Ook morgen is er veel bewolking en wordt het opnieuw een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn...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 Net als in Nederland zijn de meeste winkels, restaurants, cafés en scholen dicht. Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt niet uitgeleverd aan justitie in de Verenigde Staten, heeft een Britse rechter bepaald. Volgens de rechtbank is het risico te groot dat Assange zelfmoord pleegt als hij wordt uitgeleverd. Vanaf volgende week is er meer vlieg- en helikoptergeluid boven Nederland te horen... want Defensie gaat weer oefenen en dat kan vanwege corona nauwelijks in het buitenland. Daarom zal er dit jaar meer geluidsoverlast zijn. Het weer bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land lichte regen.